uur. Lot Lewin met het NOS Journaal. Voor zijn aandeel in de decembermoorden is de Surinaamse president Desi Bouterse veroordeeld tot een gevangenisstraf van 20 jaar. Dat was ook tegen hem geëist. De rechters achten Bouterse schuldig aan de moord op 15 politieke tegenstanders in 1982. Hij zou niet zelf hebben geschoten, maar was wel aanwezig. Destijds was Bouterse legerleider. Hij heeft zijn betrokkenheid altijd ontkend. De advocaat van Bouterse heeft aangekondigd dat hij in beroep gaat tegen het vonnis. President Bouterse is niet in Suriname. Hij is op staatsbezoek in China. De rechter in Paramaribo begon vanmiddag onverwacht aan het voorlezen van de vonnissen. Bij een aanslag in het centrum van Londen heeft een man op een onbekend aantal mensen ingestoken. Volgens de BBC zijn daarbij twee doden gevallen. Hoeveel gewonden er zijn is niet bekend. De verdachte droeg een nepbomvest. Hij is op de London Bridge doodgeschoten door de politie. De politie gaat uit van een terreurdaad, maar wil nog niet speculeren over het motief. Over de identiteit van de verdachte is nog niets bekendgemaakt, maar de politie gaat ervan uit dat hij alleen handelde. De provincies en het kabinet zijn het in grote lijnen eens over stikstofmaatregelen... om de vergunningverlening voor boerenbedrijven en de bouw weer op gang te helpen. Minister Schouten van Landbouw zegt dat na overleg met de twaalf provincies in Utrecht. De nieuwe regeling is voor boeren iets soepeler. Schouten verwacht de plannen maandag te presenteren. De winkels van Hudson's Bay in Amsterdam en Breda moeten van de rechter ook na de jaarwisseling open blijven. Het gerechtshof heeft dat bepaald vanwege lopende huurcontracten. De meeste andere filialen mogen aan het einde van het jaar definitief sluiten. Hudson's wilde aan het einde van het jaar weg uit Nederland en vroeg gisteren uitstel van betaling aan. Het weer, vanavond en vannacht wat minder regen. De temperatuur daalt tot het vriespunt.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 Art in. Oh, het is weekend. Ik weet niet wat je doet. Pesa, pesa, pesa, pesa, pesa is wat ik zoek. Er zijn dames in het tent en mijn zakken zitten goed. We knallen wat vissen en de shortjes zijn zoet this weekend, baby, what you do? Ja, welkom terug dames en heren in het tweede uur van ZFM het weekend in. Nummer 40 tot en met 20 van de beste dansplaten heeft u natuurlijk al gehoord in het eerste uur. Maar nu hebben we nog nummer 19 tot en met nummer 1. is goed We knallen wat en de shotjes zijn zoet Oh, het is weekend, weet niet wat je doet Nummer, nummer 19, Ja, en om nummer 19 deze week staat Sigala met We Got Love. You can run away from it all, but like a boomerang, it'll all come back. You can hang on until you fall, but even when you land, you'll be on your back. Like mannequins, all designers, have we forgotten where we come from? With bodies but forgotten that we got bills to pay, we got rules to break, we got risks to take, we got things to say.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 has come in. She is shaking her umbrella. And I look the other way as they are kissing their hellos. And I'm pretending not to see them. And instead, I pour the milk. U luistert naar ZFM het weekend in. ZFM. Het geluid van Zandvoort. Ja, dames en heren. Dan krijgt u natuurlijk van mij... wat er nu trending is op Twitter... en op sociale media. En dat is onverwacht. Maar de laatste twee uur wordt er vooral eh, getwitterd over hashtag Bouterse, hashtag Suriname. Nou ja, ook nog hashtag DWDD en hashtag Decembermoorden. En waarom komt dat nou? De rechter in Suriname is namelijk opeens onverwacht begonnen met het uitspreken van de vonnissen in het proces over de decembermoorden van 1982. Voor de mensen die niet weten wat er toen gebeurd is, toen was er een militair regime in Suriname. Onder leiding van president Bouterse. Alleen toen was hij de hoofd van het leger. En die hebben toen, een beetje kort door de bocht gezegd... In december 1982 eh, hebben ze heel veel mensen eh, vermoord. Daar komt het op neer. Geliquideerd. Later is Daisy Wouters natuurlijk wel president geworden. Maar hij is altijd maar continu vervolgd ervoor. Momenteel is hij niet in de Suriname zelf. Hij zit in China. Dus heeft nog niet gereageerd. Maar advocaat Spong, allemaal wel bekend. Die eh, is al sinds 2000 bezig om Boutersen en andere verantwoordelijken voor de rechter te krijgen. En die is heel blij met het vonnis. Maar ja, de advocaat van Boutersen geeft wel al aan dat hij waarschijnlijk in beroep zal gaan. En mijn excuses even voor het wat rommelige eerste uur. Mijn computer liet me namelijk een beetje in de steek. Dus moest ik een beetje improviseren. Wat iets minder goed ging als normaal. Maar goed, we gaan nu snel door met...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 I, got too much. I got too much. I, got too much. I, got too much. I got too much. 14. Ja, vorige week was hij nog op nummer 9. Maar nu toch gezakt naar 14. Chesto. Oh, Met Ritual.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 Mijn computer laat me vandaag een beetje in de steek. Maar hier is hij dan. Daarnet was het natuurlijk Chesto en Mabel met God is een dancer En op nummer 8, St. John met Roses. Dinner with the body screaming dollar. Never sold it back, but looking like Pablo in the photo. This gon' make him feel flexing on these niggas like a rose. I might tell your girl, you cute, but ballin' that she goes. Standing on the table, rose, rose. nummer 7. Op nummer 7, Marshall Jefferson. I want to see all the ladies out there. Met Move Your Body. Shaking that onion. terecht natuurlijk. Nog de nummer 1 van deze week. En na het nieuws zijn de jongens van See It weer. Dus je kunt lekker weer verder met de dance en house muziek. Want daar gaat bij ZFM de vrijdag over. De beste dance van deze week. ZFM het weekend in. ZFM. Het geluid van Zandvoort. Nummer, nummer 6, Ja, en deze week op nummer 6 is Medusa.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 En deze is dezelfde als vorige week. Martin Eiken met Hoekt. Ja, dames en heren. En ook deze is deze week hetzelfde als vorige week. Why do I feel like I'm drowning? Medusa met Loose Control. Ah, why do I feel like I'm falling? when I lose control dan weer. Net als vorige week. Ride It van Regard. Ik bedank jullie voor het luisteren weer. geef zo het stokje over aan mijn collega van See It. En natuurlijk maken zij er weer een echt groot feestje van. Hij schudt nu heel driftig nee. <laughs> Misschien weet hij nog niet eens wat hij te doen heeft. Maar het zal vast wel weer goed zijn. Al in ieder geval full dance en house muziek. Dus jullie kunnen lekker uit je plaats gaan. Dit is Ride It, nummer 1 van deze week. Tot volgende week. You're acting like a diva saying you don't want to pay. It's gotta be your feisty style. Raise that I Love it when you look at me that way. Now we're in the border and mojito at the bar. Reapply your lip because it came off on the glass. The DJ plays your favorite song. Kanye's on. Now you're beckoning for me to dance. Put me, pull me, me close.